7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De vrouw en het kind die zwaar gewond raakten bij het spoorwegongeluk in Os vorige week... zijn buiten levensgevaar, dat heeft de politie bekendgemaakt. Beiden liggen nog altijd in het ziekenhuis. Bij het ongeluk met de elektrische bakfiets kwamen vier kinderen om het leven. De 32-jarige bestuurster van de bakfiets en een meisje van 11 raakten zwaar gewond. De politie heeft nog niet met hen gesproken. De familie van de vrouw laat weten dankbaar te zijn voor alle steun. In Rotterdam is een oud-directrice van een school voor speciaal onderwijs gearresteerd... omdat ze voor tienduizenden euro's zou hebben gefraudeerd. De vrouw uit Roon zou valse facturen hebben gemaakt... en die hebben gedeclareerd bij haar school. onregelmatigheden waren aan het licht gekomen bij de controle van de boekhouding. Na onderzoek door de financiële recherche werd de woning van de vrouw doorzocht. Daarbij zijn onder meer tv's, een auto en een opvouwbaar zwembad in beslag genomen. In zijn toespraak voor de VN heeft president Trump gezegd dat als alle landen de VS als voorbeeld nemen, er een veel betere wereld achterblijft voor de kinderen en kleinkinderen. Hij herhaalde zijn afkeer van organisaties als het Internationale Strafhof en de OPEC. Verder haalde hij hard uit naar Venezuela en vooral Iran. Teheran is volgens hem de sponsor van het terrorisme. Schiphol mag niet zomaar geld vragen voor het afzetten of ophalen van reizigers. Burgemeester Hoes van Haarlemmermeer zegt dat de luchthaven daarvoor eerst toestemming moet krijgen. Deze zomer werd duidelijk dat Schiphol overweegt om parkeergeld te vragen voor de zogeheten kiss-and-ride plekken. Volgens de luchthaven is dat om de drukte en de luchtvervuiling tegen te gaan. Het weer vanavond opklaringen. Het koelt af tot 8 graden aan zee, lokaal 2 graden in het binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig, wordt het 17 tot 19 graden. Het blijft droog en er staat een matige, aan zeevrij krachtige wind.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 Ik onderbreek even deze non-stop uitzending... om u te vertellen dat eh, straks om 8 uur... wij gaan starten met de rechtstreekse uitzending... van de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van vanavond... Eh, er zijn enkele stukken ingebracht. Er is onder andere een hamerstuk, het mra conceptbegroting 2019 en het werkplan 2019. En bespreekstukken zijn de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel het WMO van 2018, de benoeming van de voorzitters van de raadscommissie en onder voorbehoud is er een voorstel van het raadsonderzoek. Dan wordt behandeld de ingekomen post en verslagen van de vergaderingen van 2 juli en 8, augustus 2018. Daarna is er een sluiting. Dus om 8 uur vanavond ehm, gaan we starten met de uitzending van de raadsvergadering van vanavond van de gemeente Zandvoort. We blijven nu nog even luisteren naar de non-stop tot de klok van 8 uur.